Vooral vrouwelijke hoogleraren en docenten hebben er last van. De vereniging gaat nu een plan maken voor bijvoorbeeld beveiliging en het beter begeleiden van nieuwe wetenschappers. De gemeente Rotterdam neemt alle schulden over van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. De overheid zou dat doen, maar de gemeente vindt het te lang duren, zegt de wethouder. Wij zeggen van ja, deze mensen hebben niks af te lossen. Wij als overheid hebben het verkeerd gedaan. Elke dag langer wachten is onacceptabel, vindt Rotterdam. Ze verwachten dat ze de schulden van 400 mensen over moeten nemen. En kijk over anderhalf uur even uit je raam als je in Eindhoven, Utrecht of Leeuwarden woont. Je hoort en ziet dan een hele versierde karavaan met fietsen en boksen voorbij. Door tien steden rijdt vanavond een fietsreef om aandacht te vragen voor de problemen die jongeren hebben door corona. Jongeren die een eetstoornis ontwikkelen of uh, ja, terugvallen in angst, eh, stoornis of de depressie. ja, dat is niet weg als je zo meteen de kroeg weer opengooit. Dus daar hoop ik aandacht voor te vragen op deze manier. Je kunt er alleen nog maar van je raam van de fietsreef genieten. Alle meefietsplekjes zijn al bezet. En Jeff uit Nieuw-Zeeland is helemaal klaar met alle gaten en kuilen in de weg die maar niet opgevuld worden. Doet hij al drie jaar iets aan. Hij maakt tekeningen rond die gaten. A whole lot of potholes. So what I've done through great artist impression of a penis. Trucks pay a lot of money to be on the road. They don't pay to have their suspension uh, damaged by giant penises. Have a good day everyone. Hopefully this gets fixed. Jeff tekent dus enorme penissen in roze of groen om aandacht te trekken. Inmiddels heeft hij 100 tekeningen gemaakt, vaak penissen. En de gemeente heeft ze ook gespot. Zijn, die zijn er niet blij mee, want de penistekeningen leiden te veel af, zeggen ze. Ze slepen Jeff voor de rechter, volgens Nieuw-Zeelandse media... omdat de kosten voor het schoonmaken hoog zijn. Het weer blijft droog vanavond. Het koelt vannacht af tot het vriespunt. Morgen nat en grijs. Het wordt wel warmer, 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn nog een paar files in Noord-Holland te vinden. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je 10 minuten vertraging tussen Naarden en knooppunt Eemnes. En op de A44 is het druk. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast voor de afrit Noordwijkerhout door een ongeluk.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 Drie Nederlandse gemeenten en de provincie Limburg... hebben samen bijna een half miljoen euro gestoken... in zogenoemde Confucius-instituten. stelt onderzoekscollectief Follow the Money. De onderwijsinstellingen raakten omstreden... door de invloed die de Chinese overheid er bleek te hebben. Een aantal Europese regeringsleiders wil dat de EU snel met een verdeelsysteem komt... voor overtollige coronavaccins voor ontwikkelingslanden. Omdat anders, zoals zij zeggen, de overwinning op COVID-19 van korte duur zal zijn. En voor de negende dag op rij is in Colombia gedemonstreerd tegen de regering. Als gevolg van de aanhoudende protesten en onrust zijn er in sommige steden brandstoftekorten ontstaan.